Welkom. U luistert naar Vrijheid Radio. Ja, dames en heren, leuk dat u luistert. Dit is weer een nieuwe aflevering van Vrijheid Radio. In deze uitzending staat activisme centraal. We gaan erover praten met onder andere Wiel Maasens, hij is een pro-rookactivist. Dan hebben we nog iemand hier en die komt helemaal overgevlogen uit Amerika. En eh, ja, hier zit hij naast me. Hallo. Hi there, I'm Eddie Free. I'm a liberty activist based out of Washington, D.C. The districts of criminals. I hope you feel safe there. <laughs> well, we will talk about this eh, together with... Uh, with mijn naam is Hoop Verleer, want ik ben er ook bij. Oké, gezellig. En we hebben natuurlijk ook een column van Kim Winkelaar. Verder hebben we ook nog een sketch van Lenteman en Henk. De agenda. Mijn naam is trouwens eh, Johan Jongepier. En nu krijgen we het nieuws. Dit is het Vrijheid Radio Nieuws verzorgd door het NAP. Julian Assange deelt de pluimen uit aan de libertarische beweging. De Wikileaks-oprichter Julian Assange heeft in een question-and-answer gesprek bij het programma Google Hangout pluimen uitgedeeld aan de Liberty Movement binnen de Republikeinse Partij. Hij noemde het op dit moment de enige nuttige stem in de Amerikaanse politiek. Vervolgens bewierookte hij Ron Paul, omdat hij altijd trouw is gebleven aan zijn libertarische principes. En ook zijn zoon Rand Paul ontkwam niet aan de lofzang van Julian Assange en noemde senator uit Kentucky Rand Paul de enige hoop voor de Amerikaanse politiek. Let hier wel bij op. En hij noemde het specifiek de enige hoop voor de Amerikaanse politiek. Wat kan betekenen dat de Amerikaanse politiek niet meer overeind kan staan zonder Rand Paul. Het is maar hoe je het interpreteert. En dat is ook weer iets anders als de, enige hoop voor Amerika of de enige hoop voor de wereld. Dus dat u dat even weet. Maar er was nog meer, dames en heren. Want we gaan het nu hebben over... De huiver van de week! America cannot determine the future of Egypt. That's a task for the Egyptian people. We don't take sides with any particular party or political figure. I know it's tempting inside of Egypt to blame the United States or the West or some other outside actor for what's gone wrong. We've been blamed by supporters of Morsi. We've been blamed by the other side as if we are supporters of Morsi. That kind of approach will do nothing to help Egyptians achieve the future that they deserve. We want Egypt to succeed. We want a peaceful, democratic, prosperous Egypt. That's our interest. Yeah. But to achieve that, the Egyptians we're going have to do the work. Tot zover eh, de woorden van een man die nog beter is in het eh, breken van verkiezingsbeloften dan eh, Mark Rutte. Namelijk Obama, volgens mij heeft hij bijna niets van wat hij beloofd heeft ooit waargemaakt. Dus ja, u kunt de waarde van deze woorden ook wel inschatten. Hierbij wil ik u nog vertellen dat Obama jaarlijks 150 miljard dollar overmaakt aan Egypte. Met de bedoeling dat ze daar wel voor wapens inkopen in Amerika. En die wapens zijn dus deze week gebruikt tegen de burgers die verhaal kwamen halen om de president, die zij democratisch gekozen hebben, weer uit de gevangenis willen zien. Want ja, zoals u weet is eh, die president die ze gekozen hadden, uh, Morsi, zit nu in de bak. Ja, democratie op zijn best. En Obama zegt dan ook nog eens dat hij graag de, de democratische waarden hoog wil houden. Dus het is gewoon één grote eh, tegenspraak. Ondertussen kunt u zich al bedenken hoe de toekomst van Egypte gaat lopen heel veel Egyptische jongeren die nu werkeloos zijn, die een assenwerk hebben voor 2 dollar per dag moeten werken, die zijn, zullen gefrustreerd zijn en die zullen uiteindelijk, wanneer elkaar er langskomt, op zijn minst een sollicitatiebrief eraf leveren. Ik bedoel, je weet hoe het gaat lopen. En wie zijn de slachtoffers uiteindelijk? Het zijn vaak kleine religieuze minderheden die het meeste daaronder te lijden hebben. Kerken zullen in brand gestoken worden. Gematigde moslimgroepen zullen ook het slachtoffer worden. Vul maar in, uiteindelijk zullen we weer een nieuw Syrië krijgen. En de woorden van Obama kunt u eigenlijk, net als alle andere woorden van de gemiddelde politicus, gewoon regelrecht de prullenbak in gooien. Het is allemaal gehuigel en hypocriet gezwets in de ruimte. Nog meer nieuws. In Duitsland hebben een groep Roma-zigeuners zich druk gemaakt vanwege de zigeunersaus. Ze willen graag die naam veranderd zien. De vraag is natuurlijk wanneer de joppies in actie komen. Ondertussen maakt in Amerika senator Diana Feinstein zichzelf druk over al die los rondlopende journalisten. Daar moet eens paal en perk aangesteld worden. En daarom zal zij ervoor zorgen dat het aantal journalisten uitgedund zal gaan worden. Er moeten limieten aangesteld worden. En dat zal de overheid gaan doen. Die zal voortaan gaan bepalen wie zichzelf journalist mag noemen. Zeg maar dag tegen de vrije pers. Maar er was nog meer nieuws. Adam Kokesh, je kent hem onderhand wel, we hebben vaker aandacht besteed aan eh, ja, de toestand waarin hij eh, zich nu eh, bevindt. En onze gast die wij vandaag hier in de studio hebben, Eddie Free, die kan hier meer over vertellen. Eddie, how is Adam Kokesh doing? Yeah, he's he is still in jail. He just went up for another uh, bond hearing, and he was denied again. He was denied the first time. The judge uh, said that he was a very dangerous man. They denied uh, the the the bonds to where he could get out. Um, well, he had another bond hearing. They denied him again. It was a different judge. And the judge did say that, uh, and I think it was a woman. She's considering uh, releasing him with a uh, ankle, with an ankle uh, monitor. Yeah, ankle uh, monitor. Yeah, we, we have the same uh, thing over here. Yeah, yeah, so they're considering that, and then his actual trial date, I think, is set for um, um, late October, mid to late hmm. October. Mm and he's facing, I think, four charges. He's facing firearms charges and uh, a charge for mushrooms, uh, yeah. uh, Ill- illegal mushrooms. The, the, mushrooms are planted on him, huh? I, I, I, think so, absolutely. Adam and I have been friends for, for several years, and everybody knew, uh, we all knew that the feds were coming. And, um, the, you know, the house was, was definitely cleaned. We, we cleaned his house when he was first arrested in Philly that mm. weekend because we felt like the feds were coming. And uh, so we kept the house clean. And um, <coughs> I wasn't there during the raid, but but I know Adam, and and also Adam does not do mushrooms. He does DMT and he smokes a lot of weed, but <laughs> Adam does not even do mushrooms. Tot zover eh, de zaak Adam Kokesh. En ook tot zover het nieuws. En uh, we gaan nu even verder praten met Eddie Free over zijn uh, activisme. Maar eerst nog heel even een column van Kim Winkelaar. Goedemorgen, middag, avond. Mijn naam is Kim Winkelaar en dit is mijn audiocolumn voor Vrijheid Radio. Vrienden van de vrijheid, zoals iedereen weet, wordt bijna alles eigenlijk altijd maar goedkoper. Hoe kan dat nou eigenlijk? Waarom worden producten en diensten toch steeds goedkoper? Simpel, innovatie zorgt ervoor dat productiemethodes beter worden, productie daardoor voordeliger en dankzij concurrentie gaan de prijzen vervolgens naar beneden. Die concurrentie is noodzakelijk, want anders zou een bedrijf dat een nieuwe uitvinding doet gewoon zijn winst verhogen. Dat kan ook altijd wel eventjes, totdat een concurrent de uitvinding verbetert of kopieert en om marktaandeel af te pakken de prijzen verlaagt. De cyclus gaat zo altijd maar door. Innovatie, vervolgens concurrentie, waardoor de noodzaak tot innovatie weer ontstaat. En daar profiteren we in een vrije markt allemaal van. De eerste DVD-speler die ik kocht, die kostte nog zo'n 500 gulden. En nu ligt er een veel beter apparaat met veel meer mogelijkheden bij de blokker voor 29 euro. Dan krijg je dan nog airmiles bij ook. Zeker de afgelopen 100 jaar is er gigantisch veel geïnnoveerd. Alles wordt sneller en beter geproduceerd. De administratie is geautomatiseerd. Dankzij steeds goedkoper transport is de wereldhandel gigantisch vereenvoudigd. Kortom, alles wordt steeds goedkoper. En de drijfveer is innovatie. De innovatie die vindt overal in alle sectoren plaats. En daarom wordt alles in alle sectoren altijd goedkoper. Nou ja, behalve dan in de echte wereld, want daar wordt juist bijna alles duurder. Wie erover nadenkt, snapt dus dat er ergens vals gespeeld wordt. Logica leert dat alles goedkoper moet worden. De realiteit leert dat alles duurder wordt. En ja, als de realiteit botst met de logica, dan is er eigenlijk altijd wel iemand die vals speelt. Dat is precies de truc die de gemiddelde goochelaar of illusionist ook gebruikt. Ga je dan op zoek naar de valspeler, dan is die snel gevonden. Dat is degene die het geld onder controle heeft. Niet helemaal toevallig zijn dat de overheden. Het is de gouden regel: als er ergens iets misgaat, zoek uit wat de overheid doet op dat terrein en je hebt de oorzaak gevonden. De laatste tijd is er weer het een en ander te doen omtrent inflatie. Volgens het CBS was de inflatie gestegen naar 3,1 Concreet betekent dat dus dat ieder briefje van 100 in uw portemonnee opeens nog maar 96 euro en 90 cent waard is. Ergens is 3,1% verdwenen. Het lijkt zo vanzelfsprekend. We weten niet beter dat alles altijd maar duurder wordt. En toch is het dat natuurlijk niet. Sterker nog, het zou juist heel normaal moeten zijn dat alles goedkoper wordt. In feite is deflatie de norm en is inflatie iets abnormaals. En dat is dus het probleem. Alles wordt wel steeds goedkoper, maar de overheid kan het geld sneller in waarde laten dalen dan dat de markt producten goedkoper kan maken. Want dat is natuurlijk de werkelijke reden van inflatie. Het geld wordt gewoon steeds minder waard, omdat er steeds meer van in omloop is. Juist daarom zou de overheid zich dus niet moeten bemoeien met het geld. Geld is, net als zaken als onderwijs, gezondheidszorg en voedselvoorziening, veel te belangrijk om aan de overheid over te laten. Laat mensen toch lekker zelf bepalen wat ze als ruilmiddel willen gebruiken. Of dat nu rookworsten, schelpen of gouden munten zijn, dat maakt niks uit. In zo'n vrije markt zullen er banken ontstaan die hun eigen valuta uitgeven. Rabo Florijnen, ABN Franks, SNS eh, Lires, ze zullen met elkaar concurreren om de gunst van de consument. Een bank die te veel geld in de markt brengt, zal zien dat de waarde daalt en raakt haar klanten kwijt. Niemand die nog Triodos dollars accepteert als blijkt dat die bank geen enkele onderliggende waarde heeft in de kluis. Zo werkt de markt. En dat is een veel beter en veel veiliger mechanisme dan alle overheidstoezichthouders ter wereld. Als ze in een pand van 1,2 miljard in Frankfurt. Want ja, het ECB-hoofdkwartier telt straks twee torens. Eentje van 185 en een van 165 meter. In totaal moeten er zo'n 1500 tot 1800 mensen gaan werken. En het prijskaartje 1,2 miljard euro. Voor de snelle rekenaars, dat is in het gunstigste geval zo'n 666.000 euro per medewerker. Voor een stukje kantoorruimte. Er zijn mensen die er een villa voor kunnen kopen. Een absurd bedrag voor een normaal bedrijf. Maar ja, als je de europrinter in de kelder hebt staan, maakt dat natuurlijk allemaal weinig uit. Vrienden van de vrijheid, ik wens jullie een prettige werkweek. Werk hard, de politici hebben uw belastingcenten namelijk hard nodig. Ik dank u. Ja, dames en heren, we hebben hier eh, te gast een, eh, een activist uit Amerika. Hij is een voluntarist en hij zal er zo meteen eh, van alles over gaan vertellen. Zijn naam is Eddie Free. En Eddie, how are you? I'm good. Thank you for having me on, Johan. Yeah. Thanks, Pam. And uh, yeah, I announced you as an uh, activist. Uh, do you call yourself also an activist, or you just say I'm um, I'm just Eddie and I'm just doing what I do? <laughs> um, no, I, I, usually refer to myself as a liberty activist based out of Washington D.C. Uh-huh. Um, I, am originally from Texas. Okay. Uh, I grew up there, and um, about three years ago, I moved to D.C. I wanted to become a little more active in uh, in in spreading the ideas of liberty. Mm-hmm. I, I still call myself a libertarian. Okay. It depends on what circles that I'm dealing with. Uh-huh. Um, it would be libertarian. Um, I am a, an anarchist because I don't believe in the government and I believe in the ideas of voluntarism. So I usually call myself a voluntarist. Oh, I hear I your friends in the background. The police are. Uh... <laughs> <laughs> They're chasing me, you know. Well, I'm in D.C. We've got presidents here and uh, all kinds of uh, dignitaries. The, the I mean, districts of criminals. all over the planet here. <laughs> yeah, the district of criminals. <laughs> and by the way, who's also on the show is uh, at this moment is uh, Hawk. Uh, I'll just talk English just as a courtesy to Eddie so he knows what we're talking yeah, about. Yeah. Thanks, Pim. I also uh, read some um, about Eddie Free. Um, I, I, also saw some articles. Uh, I don't know which newspaper it was, but um, I saw you do something called Robin Hooding. Um, I've done that in the past. I did it around here, but that was really made famous by uh, my friends and activists in New Hampshire Mm-hmm. Uh, where they go to parking meters, and if they see that somebody's parking and the meter has expired and they have to put money in there, um, what we do is we go up to the parking meter and we fill it up with change so that the people don't have to pay a ticket. And mm-hmm. uh, it becomes quite an annoyance to the city uh, when they're losing out on uh, all those fines that uh, they mm-hmm. could get by writing tickets. So uh, we like to save people uh, from having to pay those tickets, and it's kind of a kick in the nuts to the government. so we like that. <laughs> I like the idea. We have to do it here too. That's what I that would say on Facebook. Because no country needs it better than the Netherlands to uh, just give the boot to the government and say, hey, <laughs> well, I'd rather lose a quarter than this guy after having to pay your, your stupid little fines. Uh, what are you doing now? Um, you know, a year ago, I I joined up with some food activists. I've always been what I you know what you would call a liberty activist, and and I try to expose the police state. Mm-hmm. Um, <coughs> one of the more popular events that I organized was the Thomas Jefferson dance party. Yeah. And uh, I invited my friend Adam Kokesh, mm-hmm. and he came along, and about five of us, we were dancing. And uh, we were attacked by the police. Mm. Um, I had a, a judge had rule had written an opinion that you can't dance at the Jefferson Memorial, and I said, "Screw that! You know, no judge is going to dictate how I move my body." So I created the event. I invited Adam. Uh, he got body slammed. The whole thing went viral and it <laughs> just blew up. And there were dance parties all across the planet. from <laughs> uh, you know from Los Angeles to uh, to, to uh, Rio de Janeiro, uh, Paris. There was even somebody that danced in Gandhi's home, which is now a uh, which is now a museum. So that was really, really exciting. And it was a really big event. <laughs> um, we did that. And, and then, well, last year um, I went to the Capitol lawn and um, I sold lemonade and raw milk yeah, on yeah. the Capitol lawn, which is illegal. And this really brings you into into how I got into the food movement and, and food freedom rights you know, we hmm. carried, we did this event. I met a lot of activists that are involved in the food movement, and I learned more and more about how these farms uh, mm-hmm. are being raided by SWAT teams, by men hmm. with machine guns. The government's coming in there and raiding them uh, because they're they're they're selling food that uh, not regulated by the government. Mm. These people people join private buying clubs to where they can get their food directly from the farmer and it's becoming more and more popular, but our government does not like that. Mm. Our government wants you to buy food that's just regulated through them that comes from the big huge uh, uh, agricultural uh, companies where they where they engage in factory farming where you know the animals are confined in these uh, in, in, in, these deplorable uh, situations uh, they're mm-hmm. piled up on top of each other in these factory farms you know the pigs have to have, or the the chickens have to have their beaks cut off mm. because mm. they become so stressed that they poke at one another yeah. the pigs have to have their tails chopped off because they start turning to cannibalism because they're so stressed out and then the animals are pumped with antibiotics because of the con- living condition conditions are so horrible that the animals are dying left and right, and they can't even survive in the conditions that they're in, where they're feeding this, uh, the, feeding these animals massive amounts of uh, GMO, genetically modified corn, uh, mm. which uh, which we've found to, to be um, also detrimental to not only the animals' health but to our own health. Yeah. yeah. I'm gonna um, I'm gonna cut in here on that subject because I, I find it very uh, very interesting. I'm also for raw milk. Actually, I go to a farm and just get it uh, myself. But um, as a voluntarist, just as uh, <clears throat> on a philosoph- philosophical level, um, would you say that it's um, that people should ban these products on the market, or do you think they would just um, roll over and die because people get more quality from farmers when there is a voluntary society instead of going through the uh, through the sort of crap. I, I think you're exactly right. I think that um, I think that as a voluntarist, as a uh, free market anarchist, um, I, yes, I believe that the market never lies. I believe that what the market tells us and shows us is is truth, and it's what the what uh, what people really want. So um, the fact is that you know right now we have the government regulating, we have uh, the Food and Drug Administration uh, regulating our food, and, and and but there's a black market created anyways. I get my food down a little alley near the Capitol. Um, I pull into an alley and I go into someone's backyard and it's a drop site. I mean, it's almost like uh, doing a drug deal Mm. And the fact is, is that you know eh, that uh, regardless of it being illegal, it's still rampant. People are seeking this out all across the country, and uh, like you said, Pim, even back home where you are, you're seeking it out. I don't know if it's illegal there or not, but here it's illegal in certain states, and parents, mothers are risking jail time to get this highly uh, nutrient dense food to their children. So yeah, regardless of so there we see the market uh, showing us that you know that uh, that that the people want it, and and since it's illegal, when then naturally a black market forms, and and and folks are still getting what they want regardless of the government. Hmm. Actually, uh, well, you're, you're from uh, you're from Texas and, uh, and America. I know that uh, I've, I've, been to America well at least once, um, and well, I, I, can say the food is pretty, uh, <laughs> pretty damn cheap down there. But, but in the Netherlands, I'll explain to you how it goes down here. We probably only have one company that produces 90% of the food down here uh, because it's all regulated. Uh, you cannot even butcher your own cow. You have to go to a licensed, uh, uh, licensed butcher company, uh, which is licensed by the government, and they get you the meat and well things like that. You have to do all kinds of regulation, even to raise. Wow raise your own cattle. Um, I don't think if <laughs> that's the case in, uh, in, most of the, most of the cases in Texas that you have to have permits and everything like that. Uh, well, in Texas, you cannot even butcher your own animals. Yeah, in Texas, um, raw milk is actually it is legal, but uh, as far as um, uh, food, uh, uh, your, your, your animals being um, slaughtered, what really what you can usually quarter the animal but you can't cut steaks out of them outside and sell them to the public. mm You know, you can do this for yourself. You know, you can have your own cow and you can slaughter the cow and cut it up into steaks uh, for yourself and your family, but you can't do that for others, technically. So um, it, it's still not. Uh, you know, a lot of people may think that Texas is is a very uh, a free place, but and it is in some aspects, but others such as uh, regulating food. It's still pretty, uh, still pretty tightly controlled. But yet, yet, yet it's still freer than the, uh, than the food source in us. I mean, uh, Johan knows that it's Uniliver that provides ninety yeah, percent of the food down here. It's all <laughs> yeah, yeah, yeah. You can you cannot even slaughter your own cattle. Well, what we have here, I think, is the government trying to do the same thing to where it's just going to be a few large multinational corporations controlling our food. And that's what I'm trying to fight against. That's why I go to these, you know, when these farmers are being attacked and being brought into court, uh, I organize events around the court cases. Uh, to try to inspire people to come and, sh- and show that hey look you know there are hundreds of people in this courtroom right now that support this farmer, and each one of us represent you know another several thousand. So we're trying to combat them. What we're fighting is really yeah. uh, uh, the United Nations Agenda 21 yeah, and yeah. Uh, you know their plan to basically take control the whole food movement and to uh, control all private property, including livestock. And what we're seeing when, when these farmers are being attacked is we're seeing agenda to, the UN's agenda 21 being carried out at the local level, being carried out through uh, county regulations, and mm. that's what scares me. I'm trying, yeah. you know, I I think that I, the state is going to fail. You know, the beast is going to collapse on itself and there's a lot of people dependent on the government. Just like you just said in the Netherlands, you know, you said that there's one company controlling most of the food. And, you know, what if something happened to that company? What if it collapsed? You know, and, and there's no networks. People will go hungry. Mm-hmm. So, and I think here in America, I think the government here is going to collapse. I think it's going to be yeah. a slow collapse, but I think it's going to get to a point to where people can't feed themselves. And I'm trying to establish the connections between the farmers mm-hmm. and my friends in the liberty movement and those across the country. So I just want to lessen the blow of of what I think is to come, and that's going to be mass starvation, a lot of hunger. Yeah. Yeah, that's my same thought exactly. But for quality uh, assurance, I actually tried in the Netherlands to, to find out if I could buy a cow, um, have it slaughtered by some halal um, butcher illegally, and <laughs> just uh, distribute the meat amongst each other, and we'd be far better off with far better quality. But it's just it cannot be done uh, mm-hmm. because government's in the way of this perfectly normal transaction. I mean, the um, this the, the thing that, that I wanted to do is actually my grandparents were talking about, and in the Second World War, they used to do this all the time, and the meat was better. Uh, everybody got a better cut. And things like that, you, you get more meat for your buck because government is always in there in in between the transaction. Yeah, yeah. And, and and they act like that they are the savior when really they really can't do <laughs> anything. yeah, they're you know, screwing it, everything it, up. The irony is, I saw I saw <laughs> a quote uh, from Stefan Molyneux that said if they are if people are not able to um, um, decide for themselves which food they want because they're too stupid, uh, why do we let them vote for foreign policy and things like that? And ironically, what food? <laughs> <laughs> exactly, Stefan Molyneux. He's dead on, and and he's right. <laughs> He's right. Yeah, yeah. Uh, by the way, um, but mm-hmm. uh, how do you advise uh, the, my listeners to become more active? Yeah. Um, well, I I would say um, I mean, I'm not sure what con- if your listeners are, are there in the Netherlands or, or here in the country. Um, well, you know, it's just a matter of, um, you know, just stepping out from behind the computer and actually going to one of the events that you know one of us have created. Mm-hmm. I, and I, I would just try to tell tell folks that um, my life changed um, mm-hmm. in 2007, 2008 when the Ron Paul campaign mm-hmm. happened um, I, the, the quality of people that I met and became and have eh, created you know real solid friendships now mm-hmm. um, I, I, would I wouldn't replace it for anything um, I've met some amazing people uh, and some very good friends now. And there's just nothing quite like, you know, going and, and actually having uh, interaction with folks face to face and and getting out from behind the computer and actually physically networking. Mm-hmm. It's important that we do these things, that we yeah. that we create these, the, the establish, you know, these uh, these um, these bonds to where you know, hey, if I have to um, you know, if I can't get you on Facebook, if I can't get you on G Plus, if I can't get a hold of you on Twitter, if I can't get a hold of you on email, well, I know where you live. And if there if there's an emergency, you know, I know how to get to where you live and just kind of creating those bonds, those kind of friendships. Mm-hmm. And and I see it as an activist who goes out and creates events and travels the country. Mm-hmm. Um, I've met the most inc- met incredible people, and and you know they all have their own networks within each city and each town, mm-hmm. and and the and, and their bonds are just uh, becoming that much stronger by actually you know physically going out and carrying out events like you know selling lemonade illegally and videotaping the police interaction, <laughs> yeah. uh, or selling the raw milk or you know, going and dancing at a monument when you're not supposed to. I mean, mm-hmm. you make friends for life when you when you uh, experience these kind of things. You know, this last uh, Saturday we did Lemonade Freedom Day, and I was really proud because mm-hmm. the activists there I had known since I'd moved to, to DC. And one, in fact, one of the first events I did in DC was uh, a Lemonade Freedom event, and uh, well this this last weekend i went to philly and i was just looking and we were dealing with a police officer that tried to make us stop, and we refused. We told the cop that we're not going to shut down our lemonade stand, and he walked off and got on the phone, and then he left. And then a sergeant came and asked us about the lemonade stand, and we said we're not shutting down, and then he left. <laughs> so, um, and, and we and what was interesting is that you know my friends that uh, this this you know this when this happened you know some of them i had known for over three years now and had done multiple events with them i have their phone numbers we talk you know, we've become true true friends, not just um, Facebook buddies, if that mm-hmm. makes sense. that makes perfect sense, actually. But what, what we uh, libertarians or voluntarists or well, capital uh, um, anarcho-capitalists in the Netherlands are most looking up to is to you guys, uh, because the liberty movement here is very, very, <laughs> very uh, low at, at the moment because well it's America is, is a country where it's born out of the sense of liberty but we are still in that we just evolved out of that aristocratic age where everybody is looking at the government already and they don't see any other options so in our it, we, we don't have any of these events and people just don't care as long as their favorite soap is online and they get their <laughs> and they get their meal and pay well 80% or so uh, to the government in taxes it, that's it, what i'm scared of Mm-hmm. The majority of Americans are like that here. I mean, it, it's really no different. I mean, I don't know the population. You know, the population here is 300 million. What's the population in the Netherlands? Uh, 17 million. 50 million. Yeah, 17. Yeah, yeah so I don't know. I mean, maybe that maybe the, the percentage of uh, of, of voluntarists to to um, you know just uh, the the typical status is maybe the same. You know, yeah, yeah. but we're definitely a minority here as well. Yeah. Um, but you know, it's always the minority that that really changes things. You know, yes. it's about stepping Amen. up and, and making noise and yeah. Mm. and actually creating a larger presence than what you are. You know, yeah. by blasting out all over <laughs> over the net. So, yeah. and it's interesting. You guys are looking to us, um, and and that's definitely. I, I, I don't know what to say to that. Um, and and I just I don't know why most of Europe is the way it is. I, I think a lot of Europe, uh, I think, are the older generations. There was so much war in Europe, mm-hmm. and I think that it caused the, you know, I guess the psyche, the the general psyche of Europe uh, to become so weary of, of of all the destruction that comes from war, and and they ended up, you know, after the the big three after World War II it just statism blew up in a huge way. Government yeah, yeah. Um, kind of became the savior and actually rebuilt Europe. And I think that that's kind of embedded in, eh, you know, subconsciously in Europe's psyche, if that makes sense. Yeah, it makes sense. I, actually, it was your uh, the American president who uh, initiated the Marshall Plan yeah, uh, on your debt, by the way. <laughs> yeah, yeah. Uh, to rebuild Europe and give presents to uh, our or the uh, European governments to rebuild Europe. Um, but it was that was also part of the Marshall Plan. But um, why we became so docile, I think it's mostly because of the social plans that came afterwards. Everyone, ironically, was looking at government to fix everything. While in the first, in the Second World War, Hitler was also promising uh, roads, jobs, and everything. Actually, the same policy that Hitler uh, was doing in his in his early age without Jew hating is actually literally the same, or practically the same as one of our one of our PVDA, our so, one of our socialist parties. So I find it ironically that everybody's looking at the government down here. People, people want that. I mean, I, I think a majority of people want to believe in this fairy tale that uh, <laughs> that daddy's going to take care of them from cradle to grave and you know they can go down to the local pub on Saturday and go down to the church on Sunday go to their job on Monday and that's all they need to worry about you know that you know there there's people become very complacent and satisfied with just the mundane and not trying to expand um, philosophically or uh, you know, in any other aspect, you know, with their lives. I think people become very complacent and uh, mentally lazy. Yeah, that's right. <laughs> I, I was like that uh, until I think a year ago. I, I, we all were. Yeah, we were. Don't yeah. feel bad. <laughs> We all were. yeah. Well, I, I knew uh, I knew <laughs> about libertarianism for a couple of years, but it was just like the, the economic ideas that oh yeah, you have to minimize uh, the government and then uh, things will go better. And uh, it was until last year we had the elections, and then the Libertarian Party of uh, the Netherlands was um, was in the race uh, we, we were the smallest, the by the way. <laughs> huh? What's the Libertarian Party like uh, in the Netherlands? Oh, it's cool. <laughs> really? Oh, okay. We were very inspired by uh, Ron Paul. It, it doesn't get as much significance as mm-hmm. um, mm-hmm. as uh, I don't know. Uh, I, I always have the name right from the Canada from the Libertarian Party in America, but now I forgot it. Just in America, Johnson. It, it, uh, gets a lot of attention, at least on the net. But here there were there was pretty much nothing. I mean, a local newspaper reported it um, yeah, yeah. for only for a small a small piece, put down fake money, and said, "This is your money right now. Do you yeah, want solid <laughs> money? Get gold." And they even had a uh, a laser beam yeah, yeah. Uh, pointed at the uh, at the uh, central at, bank at the central bank <laughs> that says ah. we're bankrupt. <laughs> there was almost no attention. Almost uh, there was one local news station that reported it. The rest was just silent. I mean, well, like the guys from you, everything, every video goes viral, like the dancing in uh, at the Jefferson Memorial uh, again. But that went viral and was pretty big, even in the Netherlands. Uh, I laughed my ass off when some uh, guy went up to the police and said, "Define dancing to me." That was <laughs> me. that was me. I said, "What is dancing?" dancing. that, that's what I said to him. I said, "What if you're a <laughs> libertarian movement?" But <laughs> it, I said to the cop, "Disastrous to get some media attention." yeah, I, I had said to that cop, I said, well, what is dancing? What if I'm moving my body out of time? <laughs> is that still dancing? <laughs> but you know, it's interesting. You said that uh, that um, some of your friends there they, they had a laser going uh, pointed at the bank saying we're bankrupt. You know, I, I almost want to tell you guys, you know, uh, grow a garden uh, try to become as self-efficient as possible. Create yeah. networks and and and and and learn to to to uh, to survive because what's going to happen is you are bankrupt. Uh, America is bankrupt. The whole world is bankrupt, yeah. and I think that. Um, I think that it's going to be really, really bad. I think there's going to be um, a, a major collapse and and and then I think that that's where we're going to see pockets of liberty come out of, mm-hmm. and that's why I'm still optimistic as far as uh, what what the future holds. It's going to get bad, and then it's going to get better. I've had a lot of conversations with one of the uh, well, one of the libertarians I talked to, or well, voluntarist libertarians I talked to in, uh, in my city is uh, he's also known. He's been on the show uh, a couple of times, Henry Certain. Um, and he also said that we need to first uh, make people aware of liberty because it's so much important to change the mindset instead of politically, like the Libertarian Party is doing. Uh, when you have no philosophical change in people's way of thinking, um, that you will see the same pattern over and over again. That like like in Europe right now, they, or in in Middle East right now, if the mindset doesn't change, you can overthrow any dictator, uh, overthrow any state, and a new one will take its place right away because people have this this daddy complex Absolutely. daddy's going to take care of me. And yes. That's that's a problem that we in, in Europe, especially, uh, have uh, a difficulty with. With uh, but I don't see that that difficulty or that grinding effect uh, to to get people the, the idea of liberty. Uh, in America, because well, according to my idea at least, uh, please say me if I, tell me if I'm wrong. But in America, in my idea at least, you have this foundation of liberty that was there um, where you built socialism upon and statism upon, and you kind of want to go back in time. But we, as in Europe, especially in the Netherlands, we pretty much never had that. Only for well, twenty couple of years when it was a a night watch state. Right, right. Um, you know, it was just a few generations here in America where there was just a, an amazing amount of, of, of, liberty, a lot more than there is now. You know, I can remember just me. I just I just turned forty last month, but um, I can remember as a child. <laughs> thanks. I can remember as a child though um, not having to wear seatbelts, where the government didn't regulate uh, that we had to put a strap across us in, in, our own private property. You know, while we're traveling, I, I can remember holding my dad's beer and handing it to him um, as, a, as a little kid, you know, and it was okay to actually have an open container in your vehicle as long as you weren't driving drunk. Um, and just little things like that um, you know just show me within the time period that i've been here um, that there's been major changes and then of course after september 11th uh, we saw everything just drastically uh, yeah. turn for the worst as far as hmm. uh, the, just rampant spying and and uh, warrantless no knock raids and, and all of that the war on terror so it's it's but i understand what you're saying um, in europe it's been you know monarchy after monarchy after monarchy to you know straight uh, dictatorship and uh, statism. So there was never a time, I guess, there except maybe in certain pockets, like you said, um, where the people actually did experience freedom. You know, like what we have here in America. Uh, I think we're basically have just woken up from a dream, and we can remember the dream, but we've woken up to reality, and reality now is that there are iron tentacles that are wrapped around us and strangling our, our liberty. And the only reason we know what freedom is is because we dreamt about it last night. Yeah. Amen. Yeah, we have to quit now. <laughs> Sorry. <laughs> okay. Yeah. Well, but thanks. I really appreciate yeah. you guys having me on. It's yeah, thank you very much. Is this we'll have to do this again for sure. Yeah, yeah, yeah. You're you're always welcome. Excellent. Thank you. <laughs> Ja, daar zijn we weer met een nieuwe aflevering van Journaal Live Snuif de Lijn. Wij gaan het Nederlands sentiment peilen. En deze keer natuurlijk de begrafenis van Johan Frieso. Henk. Johan Frieso is van de week overleden. En, en, ze hebben hem vandaag begraven. Dat klopt. Henk, eh, voel jij hier echt helemaal niets bij? Jij, eh, bruut? Nee, nee, het doet me totaal niks. Anders gezegd, het laat mij ijskoud. Henk, er, eh, er is toch wel wat media-aandacht op de gang. Die man heeft een jaar in coma gelegen. Hij heeft niet eens gezien dat, <laughs> dat, dat, dat zijn grote broer koning werd. Het kan allemaal zo wezen, ja. Maar die man is dood, ja. We kunnen nu gewoon verder. Henk, ik eh, ben toch enigszins eh, verbaasd over dit Nederlands sentiment. Ik had zelf meer verwacht. Kijk, in de, media krijg ik toch allemaal beelden te zien van mensen die staan er dan weer met oranje vlaggetjes te wapperen. Ja, ik denk ook van, we doen die gasten daar. Maar ze zijn er wel. En het lijkt erop alsof er heel veel eh, mensen zijn die zeer koningsgezind zijn enzovoort. En jij als woordvoerder van het Nederlands sentiment zegt eigenlijk: het doet mij geen ene flikker. Nee, en die mensen die daar aan die hekken staan, dat zijn ook homo's. Homo's? Ja. Nou, dat eh, schept weer hele nieuwe mogelijkheden in de ja, politieke relaties tussen Nederland en Rusland. Echter, eh, Henk. En zijn moeder dan? Dat wijf, maar die verdient genoeg. Ja, maar ik eh, heb laatst nog gehoord dat ze er ook heel hard voor werken. Beetje zwaaien zeker. Eh, ja, ja, ik denk het. Henk, is dit... Beetje, beetje lintjes knippen. Henk, is dit, is dit echt het Nederlandse sentiment? Ja, ik kan er ook niks anders van maken. We houden maar van één oranje en dat is het voetbal. Ja, 1-1 tegen Portugal hè. Wat eh, vond je van de wedstrijd? Ik heb het helaas niet gezien. Henk, kom op. En dan wil je hier met droge ogen gaan beweren dat voetbal boven het Koningshuis gaat. En je hebt de wedstrijd niet eens gezien. Ja, ja ik, ik had mijn gids niet gekregen. Oh, vandaar, nee. Maar uh, heb je nog wat anders leuks gekeken op je eh, nieuwe breedbeeldtelevisie? Uh, ja, ik heb een prachtige reportage gezien waarin een gehandicapt kindje onder dwang werd gehouden. Onder dwang? Ja. Hoe ging dat eh, in zijn werk? Was dat eh, staatsdwang, Henk? Nee, hij was gewoon een beetje raffotten. Je bedoelt, eh, de overheid had hier niks mee te maken? Nee. Ja, nou. Door wie werd het kind onder dwang gehouden, Henk? Ehm, ja, dan moet je niet van die moeilijke vragen stellen. Het waren mensen van een instelling en is dat tegenwoordig van de overheid? Ja, half-half eigenlijk, Henk. Eh, het is semi-geprivatiseerd. Dat noemen we wel de eh, politieke banencarousel. Die mensen gaan een paar eh, jaar de Kamer in en dan vervolgens krijgen ze een baantje bij een instelling of zo. Dan kunnen ze daar heel hard gaan graaien en het personeel uitknijpen. En vervolgens, ja, de tafereelen die jij aanschouwt, het onder dwang houden van kinderen. Ja, ik neig toch te zeggen dat dit enig dat hier enige overheidsinmenging in zit. Ja, en eh, nou ja, dat meisje werd ook eh, uitgeknepen. Op zich waren we het niet eh, mee eens. Hè. Het zou je kind maar wezen. Maar we hadden een prachtig beeld. Ja, dat is dan echt weer een enorm voordeel in dit land. Je hebt overal zo'n prachtig beeld van. mening er een beetje toe, uh, Lenteman? Eh, absoluut niet. Maar eh, <laughs> dat is sowieso altijd het geval met meningen. Die doen echt geen ene flikker toe. <laughs> dat weet je toch? Oh. Ja, je kunt er overal wel een mening over hebben. Maar je kunt ook gewoon iets gaan doen. Ja, mm, mm, eh, ja, vast. Zoals kijken naar je breedbeeldtelevisie, Henk. Ja. Oh ja, ja, ja, ja, dat kunnen we, dat kunnen we. Ja, precies. Ja, nee, daar, eh, dat is een begin. En dan eh, zou ik toch wel aanraden toch eens een keer een computertje aan te sluiten op dat uh, breedbeeldtelevisietje van je. Zodat je ook wat YouTube-documentaires kunt gaan kijken. YouTube? Is dat... Is maar dat heeft er geen porno? Nee. Nee. Nee. YouTube heeft geen porno. En... Ehm, als ik naar eh, domme beesten wil kijken die domme dingen doen, dan kijk ik wel naar mijn vrouw. gaan we nu naar onze volgende gast. En die zit hier met een pakkie check. En hij is bezig met een heel mooi bouwwerk op de tafel in elkaar aan het zetten. ondertussen is Hok, eh, ja, die zit verderop hier in eh, onze digitale stamkroeg. En die gaat zo meteen even een leuk deuntje op de piano spelen. En eh, ja, onze gast is Wiel Maasen. En hij is een pro-rookactivist. Hallo Wiel. Goedenavond. Dus ik zou zeggen, steek gewoon een paffertje op. ik eh, ga je even draaien. Er wordt hier eh, live een uh, checkie gedraaid. <laughs> en ja, ik hoop ook dat Stivoro gewoon luistert. En misschien zullen ze ook met een SWAT-team binnenvallen hier ook. Ja, jammer dat het geen tv is, anders kon Hans Steeuwen het ook laten zien. Nee, want jij bent een pro-rook-activist. Mhm. Nou, ik zou zeggen, eh, de, de mic is al yours. En eh, na de uitzending mag je die mic ook eh, mee naar huis nemen. Het <laughs> Wel een virtuele microfoon hoor. Dus, Ja, goed, ik ben er eigenlijk al mee bezig vanaf 1999. Dus Zo. Echt al in de tijd dat nog niemand hier over rookbeleid had gehoord of over rookverboden. in feite kwam dat doordat ik redelijk veel in Amerika was in die tijd voor mijn bedrijf. En mhm. eh, ja, heel vaak per vliegtuig uiteraard de oceaan overging. En eh, de keuze aan vliegtuigen, eh, althans maatschappijen die roken toestonden, die werd met het jaar minder. Hmm. En dan zie je dus langzaamaan aankomen van hé, hey, dit is iets wat nu in Amerika gebeurt, maar dat gaat straks ook in Nederland komen. Uh-huh. En zeker toen Amerika op een gegeven moment zelfs buitenlandse vliegtuigmaatschappijen ging verbieden Mhm. om roken toe te staan, want anders zouden ze hun landingsrechten verliezen. Oké. Nou, het laatste die eh, ik gebruikt heb om nog eh, over te vliegen was eh, Jordanian Airlines. -huh. Mhm. dat was ook een van de laatste die nog roken toestond naast Emirates, een uitstekende vliegtuigmaatschappij, die nog heel lang heeft volgehouden. maar toen op een gegeven moment was het echt afgelopen. Dus ik kon niet meer op een comfortabele manier, zoals andere passagiers, naar Amerika vliegen. Ik heb nog één keer heb ik, eh, ben ik toen naar Amerika toegevlogen en daarvoor heb ik de Concorde gebruikt. Mhm. <clears throat> Die had toen nog eh, een speciaal tarief omdat ze net weer in de lucht waren. Dus eh, ik heb toen even een vluchtje met twee keer de geluidssnelheid genomen. Dat mm, kostte 3,5 uur om vanuit Parijs daar te komen. En dat was nog net niet rokend was dat te doen goed, dus dat eh, was eigenlijk een beetje de aanleiding van alles. En toen ben ik langzaamaan wat eh, contacten gaan zoeken in Amerika. daar was al, in 1998 een eh, organisatie ontstaan in, in Californië. Die zich verzette tegen de rookverboden in Amerika. En dat was Forces. Mhm. Daar, daar, had ik goede contacten mee via internet. En toen heb ik in 2001, dus twee jaar later, heb ik een Nederlandse afdeling daarvan opgezet. Eh, ik moet zeggen, in het begin was ik nog verbaasd over de zienswijze van eh, die club daar in Amerika. Want eh, die zeiden van ja, kom, het gaat allemaal om geld en het gaat helemaal niet om gezondheid. Het gaat, ja, de, de, grote aanstichters dus van dit alles zijn de farmaceutische nicotinefabrikanten. Okay. En ik wou dat in eerste instantie echt helemaal niet geloven. Maar in de loop der jaren heb ik gezien dat ze wel degelijk gelijk hadden. Als je alle, alle eh, onderzoeken bekijkt die eh, over onder andere meeroken zijn geweest, dan kun je bijna altijd de auteurs daarvan terugvoeren op eh, de farmaceutische industrie. Hmm. En zeker als je dan ziet hoe belabberd, of hoe, dat er ontzettend met die wetenschap gemanipuleerd wordt, dan word je steeds bozer. Hmm. en die boosheid die, is bij mij ook inderdaad steeds meer gaan ontwikkelen. En in 2001 had ik toen een eh, interview met een eh, journaliste van de Gelderlander. Mhm. En daar legde ik uit van nou let op, over eh, binnen vijf jaar dan zal er in Nederland een rookverbod op de werkplek zijn. Okay. Ah, zegt die journaliste, daar geloof ik helemaal niks van. Ik zeg nou let maar eens op. Nou, in 2004 nam die journalist nog eens contact met me op, want ik had dat artikel wat zij erop geschreven had, waarin dat ze dat ook beschreef had ik eh, op de website staan. En eh, ze zei van god, ik kwam dat artikel toevallig weer tegen. Heb verdomd, je hebt gelijk gehad. <laughs> binnen, binnen drie jaar was datgene gebeurd wat ik voorspeld had. Dus hij was eh, zwaar verbaasd daarover. Nou komt even het geluid van een Zippo. Mooi geluid. Mooi geluid, hè? Zo, ook hoe die dichtklapt. <laughs> ik heb ook nog zo'n Zippo gehad. Zo'n Zippo die je in elke Amerikaanse film ziet. Ja. Nou goed, dat is eigenlijk een beetje de, de aanloop geweest tot uh, datgene wat in 2007, eh, 2008 is eh, gaan gebeuren. Toen onze overheid op het prachtige idee kwam om rookverbod ook in de horeca in te voeren. Hmm. En nou, daar, dan, dan zie je dat gebeuren. En je ziet ook wat de gevolgen zijn in Amerika, ondanks dat het door de anti-rokenlobby compleet ontkend werd. Maar dat er ontzettend schade werd aangericht. Dat, eh, heel veel cafés de deuren moesten sluiten. Ja. Dat, eh, nou, al, afijn, eh, ontzettend economische, maar ook sociale en culturele ellende die daardoor veroorzaakt werd. Ja. dat, nou, toen 1 juli 2008 zou het in Nederland ingevoerd gaan worden. En ehm, toen was, ik dacht ergens in april of zo, had ik een, een café-eigenaar uit Horen aan de lijn. Mm en die begon tegen mij te zeggen, oh als dat rookverbod er komt, dan kan ik de deuren wel sluiten. En eh, wat kunnen we daar toch in godsnaam tegen doen? En eh, toen eh, heb ik maar eens, even goed nagedacht. Ik denk, nou we moeten gewoon een café-eigenaren gaan organiseren. Nou als het stelletje liberale, libertaire ondernemers zijn, dan zijn het wel café-eigenaren. Ja. Want eh, dat zijn eh, mensen die eh, ja, hun eigen bedrijfjes hebben gewoon die hard werken, weinig verdienen. Maar dan ook vinden dat ze daarvoor gewaardeerd moeten worden. En die worden ook het meest afgeperst hè, door de overheid. ook nog eens een keer, want ja. kijk naar de ze kijk naar... Ja. ja, nou in, in België zelfs moeten ze kassa's gaan hebben waarbij dat elke transactie wordt doorgestuurd via internet naar de overheid toe. Zodat ze niks meer zwart kunnen doen. Ja, dat is echt heel erg verschrikkelijk. ja. Het is eh, toen gelukt om eh, uiteindelijk eh, iets van 1250 verschillende kroegeigenaren bij elkaar te krijgen. Die mhm. allemaal 250 euro per jaar in potje gingen doen. En die op die manier ja, een van de meest belangrijke dingen die nodig zijn in de strijd tegen de overheid, namelijk geld. Mm -hmm. advocaten moet je kunnen betalen. en er is, ja, het kost gewoon ontzettend veel geld ook om dingen te organiseren die, eh, die, ja, die weer nieuwe uh, eh, kroegeigenaren eh, mobiliseren. Ja, al dat soort dingen. Dat is ons gelukt. We hebben een hele goede advocaat toen bijgehaald. Ja. En, we hebben uiteindelijk een advocaat gekregen, die, nou, gevonden, die onder andere de moeders van Srebrenica-zaak hebben gedaan. Oké. Dus die zelfs de VN, VN voor de rechter hebben gedaagd. Oké, dus echt een, een Hoe heet hij? Eh, Marco Gerritsen. Oké, eh, onthoud die naam. Eh, als je ooit een <laughs> zaak hebt tegen de overheid, moet je hem erbij halen? Ja, ze kosten wel een centje, maar dan heb ik wat. Ja, ja, ja. Nou goed, het effect daarvan is dat we twee van die zaken gewonnen hebben, drie verloren. dat we uiteindelijk door Edith Schippers in feite in het gelijk zijn gesteld. Die heeft gezegd van nou, jullie eh, kleine kroegen, jullie hebben een goed argument van nou, jullie hebben niet de ruimte om een, eh, een eh, rookruimte te bouwen, dus dat is oneerlijke concurrentie en we staan toe dat er bij jullie binnen gerookt wordt. Nou, het was 2010. Mhm. Ondertussen hebben we gezien dat de ChristenUnie een motie in het parlement heeft ingediend die alles weer terug wil draaien, dus die een totaal rookverbod wil hebben in, in de horeca. Eh, ook niet vreemd, want ook daar is die link weer te vinden trouwens. Want de CU had als twaalfde uh, lid op de verkiezingslijst, eh, de verkiezing van 2010, een professor uit Maastricht die weer hele goede connecties heeft met Pfizer. En dan maakt Pfizer, die maakt nicotinepleisters, onder andere. Ja, dat krijg ik al. dus wat dat betreft, dat zijn we allemaal aan het uitzoeken. Al die links, kijken welke lobby dat er eh, richting Den Haag heeft eh, geacteerd om dat rookverbod eh, erin te krijgen. En als we dan kijken wie de lobbyisten zijn geweest, kunnen we van daaruit weer gaan zoeken wat die connecties zijn met de farmaceutische industrie. Zodat we op een gegeven moment een schandaal hopen te kunnen gaan maken via de website tabakja.nl. tabakja.nl als reactie ja. op tabaknee.nl. Nou goed, we zitten dus nu in een nieuwe situatie waarin mhm. dat eh, eh, waarschijnlijk in oktober een eh, nieuw wetsvoorstel komt in de Tweede Kamer. Ja. Dat moet ook nog door de Eerste Kamer, waarbij dat ze weer een totaal rookverbod in de horeca willen hebben. Nou, mhm. Wat wij dus als tegengif nu aan het voorbereiden zijn, is om eens en voor altijd te laten zien dat in feite die farmaceutische nicotinemakers achter die lobby zitten. Ja, ja, ja zoals eh, de, de anti-rokenlobby altijd probeert om eh, clubs zoals wij eh, te verbinden aan de tabaksindustrie, kunnen wij hun gaan verbinden met de farmaceutische nicotinemakers. En dat willen we gaan doen, onder andere via die website. En ja, dat mhm. doen we samen met Rokersbelangen nou. En dan hopen we dat de, deze regering ook nog vervalt dit jaar. Die kans is ook niet zo erg klein, denk ik. Want eh, op het moment dat er nu verkiezingen gehouden zou worden, als je kijkt naar de, naar de poll van eh, eh, Maurice de Hond, ja. dan zie je dus dat er op dit moment, als er nu verkiezingen zouden worden gehouden, dat er tien zetels meerderheid zijn tegen dit nieuwe voorstel. Oké. Ja, en dat komt omdat onder andere 50 plus tegen het rookverbod is en het wijzigen daarvan. En die, die gaan ontzettend winnen, terwijl eh, de PvdA erg gaat verliezen en eh, eh, GroenLinks veel verliest enzovoorts. Dus maar het zijn vooral die linkse partijen die heel erg tegen dat, het die roken zijn. Hè? Ja, en voor het rookverbod. Ja, voor het rookverbod, ja, ja. Ik vind het heel vreemd. Ik ben vroeger ook heel lang lid geweest van GroenLinks en van PSP. En bij ons stond vrijheid altijd uh, tijd hoog in, uh, in vaandel. Maar dat is... ja, ze zijn niet echt voor economische vrijheid. Hè? Ja. Nou goed, het gaat natuurlijk om eh, een heleboel bemoeials. als Die, ehm, die, ja, van die controlfreaks. Die eh, eh, vanuit politiek proberen om hun wil op te, te leggen. Nou, ik ben zelf inmiddels actief geworden binnen de Piratenpartij. Ja. En daar wordt gepleit voor een heel ander soort democratie. Ja. Want de democratie waar we nu mee te maken hebben, is natuurlijk een democratie die ontworpen is in de tijd dat we nog geen tv hadden, geen internet, dat mensen dom ja. waren. En dat je vertegenwoordigers nodig had om eh, eh, ja, via partijen eh, verschillende richtingen te verwoorden in het parlement. Nou, dat is tegenwoordig helemaal niet meer nodig. Links en rechts bestaat eigenlijk niet meer. Ja, ja. En dan, uh, ja, bij de Piratenpartij hebben ze daar een leuke oplossing voor. Dat liquid feedback. Mhm. Waarmee dat gewoon in principe een continue democratie is. Niet meer verkiezingen eens in de vier jaar. Maar mhm. dat internet wordt gebruikt om eh, eh, voorstellen te lanceren. Iedereen in principe in Nederland die zich ergens voor interesseert kan eh, voorstellen lanceren. Die kan daar steun voor zoeken bij andere mensen. En die mhm. kunnen dat weer samen in het parlement brengen, waar iemand dat weer naar voren brengt. Dat, daar kan over gediscussieerd worden. Kan, dat is een heel systeem wat erachter zit. En dat is iets anno 21ste eeuw naar mijn idee. Ja, dat zijn niet meer echt rechtse of echt linkse mensen. Ik denk dat die hele partijdemocratie ja. überhaupt eh, achterhaald is. En dat we eigenlijk ook eh, eh, democratie veel meer zouden moeten decentraliseren. In de zin van wat dan officieel met het leftig woord het uh, subsidiariteitsbeginsel heet. Ja. En waarbij dat je kunt zeggen van nou, datgene wat op het laagste niveau niet te regelen valt, dan moet het niveau hoger. En wat op dat niveau niet te regelen valt, moet weer een niveau hoger. Met als gevolg dat uiteindelijk de EU alleen maar die dingen doet die grensoverschrijdend zijn. Ja. En die eh, zich dan niet meer bemoeit bijvoorbeeld met de rookverbod in Nederland. Wat ja, zou het niet gewoon zo moeten zijn dat de kroeg-eigenaar gewoon weer totale eigen zeggenschap heeft over zijn eigen privaat bezit? Ja, lijkt mij ook. Ja. Dat zijn van die dingen. Maar Kijk, in Amerika zie je dat dat soort dingen eh, per county, dus per gemeente, wordt georganiseerd. Terwijl hier in Nederland en in Europa dat steeds meer gecentraliseerd gaat worden richting EU. Eh, e ja. En eh, nou, dat irriteert mij verschrikkelijk, moet ik zeggen. Ik zou bijna naar Brussel afreizen en daar die lui eens wat gaan vertellen. Nou, dat waren we ook al bijna met een conferentie van Tijker. Mhm. Waren we daar in het parlement geweest. Nou, maar mhm. dat werd weer tegengewerkt eh, door de Europese anti-tabakslobby. Mm, ja, dat heb je het alweer hè. Mhm. Eh, hoe, zie jij de toekomst eigenlijk? Ik, ik ben er wel van overtuigd dat als we dit niet weten tegen te gaan, dat we straks ook door alcohol dezelfde dingen gaan krijgen. Ja. Dat we voor eh, vet eten dat gaan krijgen, van, voor zout eten. En dat op een gegeven moment de overheid precies bepaalt wat op jouw bord staat en wat in jouw glas of kopje komt. En eh, wat kunnen wij nog doen eigenlijk om dit eh, tijd te keren? Nou, dat eh, gevecht tegen dat rookverbod vind ik de front, een frontliniegevecht. Als dat niet gewonnen wordt, ja. Dan, ja, dan komen we in een slippery slope, glijdend vlak terecht. Dat dus komt daarna de alcohol, het vette eten wat je net zei. Ja, precies. Maar ik, ja, ik, vergelijk eigenlijk de tijd van tegenwoordig een beetje met begin jaren 60. -huh. Waar toen op tijd eh, de, de kerken, de religies eh, erg veel te vertellen hadden. Ook eh, in feite gewoon op een gegeven moment voor de deur gingen staan. Een pastoor bij een gezin als daar geen kinderen kwamen. En zeiden van nou, jullie moeten ook uh, nodig eens gaan zorgen voor kinderen. Dus in feite ja, ja, ja. micromanagement. Uh, datzelfde wat toen door de kerken gebeurde, ja, dat zie je nou een beetje door de overheid overgenomen worden. Ja, en dat is eh, ja, toch iets waar de 68-revolutie als het ware tegen in opstand is gekomen. Dus ik vermoed dat er eh, weer een eh, antithese gaat komen mhm. over nou, pakweg een jaar of vijf. Waarbij dat weer een hele tegenstroming op gang gaat komen, waar hopelijk weer eens een keertje vrijheid weer als eh, een belangrijk eh, bezit van mensen. Ja, want je ziet erkend. echt. de, En eh, als ik kijk naar de Piratenpartij, dat is iets wat helemaal internationaal is ontstaan uit de mhm. studentenbeweging. Nou, dat is precies wat in 1968 is gebeurd. Ja. Dus ik zie allerhande tekenen nou die wijzen op een soort revolutie die eraan gaat komen. ala wat in 1968 is gebeurd. En dat zou dus de hele maatschappij weer ondersteboven kunnen gaan gooien. Dus er is gewoon weer hoop, jongens. <laughs> nou, ik ben sowieso een optimist en positivist. Maar eh, als je eh, een beetje historisch benul hebt, dan moet je dat soort eh, dingen ja, kunnen opmerken en zien dat dat toch aan het gebeuren is. En al is het nou nog op een heel laag niveau, mhm. het gaat steeds sterker worden. Ik denk als op een gegeven moment, net als in Duitsland, een piratenpartij in het parlement komt, daar zijn stem kan laten horen, dat mhm. de bestaande partijen op een gegeven moment echt wel mogelijk gaan uitkijken. Maar hoe groot is de Piratenpartij in eh, Europa eigenlijk? Nou, eh, Europa zou ik zo niet weten. Ik kan wel vertellen dat in 65 landen over de hele wereld okay. de Piratenpartij bestaat. Oké. En eh, dat is ook het hele unieke ervan. Het is uh-huh. eigenlijk een van de eerste partijen die niet nationaal ontstaan is. Oké. Okay. Echt een partij die ontstaan is uit internet. Hmm en de virtuele wereld die daarachter zit. en dat eh, vind ik zo boeiend eraan. Ja. Nou, tof. Ehm, ja, om het nog een beetje af te gaan sluiten. heb jij nog een positieve boodschap voor eh, Vrijheid Radio, voor de luisteraars? Nou, eh, als je hoort wat ik nou vertel of wat ik verwacht nog in de toekomst, dan denk ik dat Vrijheid Radio in de toekomst erg kan gaan groeien en misschien wel de NOS kan gaan overnemen. Ik hoor op de achtergrond uh, Land of Hope for Glory. ja, dat is de pianoles. Eh, Het is een heel, eh, heel toepasselijk muziekje. als ze ehm, meegeluisterd. Ja, als <laughs> mensen meer over jou willen weten, en, waar kunnen ze jou vinden? ja, eigenlijk op alle andere plekken. Er zijn verschillende websites waar ik actief ben. Eh, dat is onder andere antiprohibition.org. -huh. Dat is eh, een club die heet eh, The International Coalition Against Prohibition. Dat is ook een internationale organisatie die is opgezet door organisaties in allerhande landen die zich uh, bezighouden met de strijd tegen het rookverbod, maar ook voor vrijheid. daar ben ik heel actief in. Ik, ehm, ja, ik zit ook op Facebook qua naam, dus daar kun je me ook altijd nog vinden. Ja. Uh, ja, Forces Nederland uh, op dit moment eh, gaat eigenlijk een beetje zacht, zakjes aan. omdat ik gewoon met zoveel andere dingen bezig ben. Mhm. ja, onder andere dat tabak, ja dat vergt ontzettend veel research. Om alle namen te kunnen koppelen aan hun banden met de farmaceutische industrie. Mhm. Want we willen daar gewoon ontzettend goed mee tevoorschijn komen en echt een eh, grote knaller maken. Dat dat echt een schandaal wordt van bovenste plank. Ja, toch een beetje eh, het eh, hoofdmotto van deze uitzending. Hoe word je een activist? Even de nou, geheime formule voor alle keyboard warriors. Hoe word je echt actief? Wat is het geheime recept? Het geheime recept is naar mijn idee dat je flink, zo flink geïrriteerd wordt door... Een partij die eh, jouw vrijheid probeert, persoonlijke vrijheid probeert te ontnemen. Dat je eh, ja, gewoon eh, op een gegeven moment gewoon tot actie moet komen. Mhm. En als je dan maar ontzettend goed gemotiveerd bent, dan komt het ook wel allemaal goed, denk ik. Zeker als, als je gebruik maakt van moderne middelen als internet en makkelijk websites kunt maken en op die manier ook mensen. Ja, maar dan zit je nog steeds in het eh, niveau eh, keyboard warrior. Hè? Ik bedoel, eh, gewoon de straat op gaan. ik weet nog dat ik met jou handtekeningen heb verzameld. Dat was heel, heel leuk trouwens. Dat, oh. dat, we langs al die kroegen gingen, handtekeningen verzamelen tegen, tegen het rookverbod. Ja, dat was de kruisvaart tegen het rookverbod in ja. 2000. Ja, dat, is een, was trouwens een hele leuke manier om gratis bier te krijgen. <laughs> ja, we werden met open armen ontvangen overal. <laughs> Ja, <laughs> Ik bedoel, uh, eigenlijk is echt naar buiten stappen is gewoon nog veel gezelliger dan de hele tijd achter een, uh, een toetsenbord zitten en daar je hele epistel schrijven over wat er mis is met de maatschappij. Ja, ik heb eh, dat toen altijd tijd heel leuk gevonden, die kruisvaart, toen die we gehouden hebben met mijn schip. En waarbij dat je de ene kroeg binnenkomt en dan eerst dat ze denken van, oh, daar komen we weer van die mensen die handtekening willen hebben voor een rookverbod in de kroegen. En als je dan je pakje check laat zien, dan zeggen ze: hoe kan dat nou? Eh, jullie zijn toch eh, voor het opvullen? <laughs> Nee, jullie hebben niet goed begrepen. En dan ineens is het zo: geef hier die papieren en eh, meteen alle klanten aan de bank. Ja, <laughs> <laughs> gratis bier. ja, en je krijgt gratis bier, ja. dat, gaat al jaren zo. Als ik aan het ja. vragen ben, nou, en dan kom ergens in Zeeland in een kroeg die mee heeft gedaan, dan kennen ze me allemaal. Ja, de nou, En dan ja dat levert een paar hele gezellige avonden op. Ja. <laughs> dus dames en heren, eh, luisteraars, eh, wil je activist worden? Wil je heel veel vrienden krijgen? Ik bedoel, voel je eenzaam omdat je te lang op het internet zit? Ik zou zeggen, word gewoon activist. En je krijgt er 100.000 vrienden voor terug. Tenminste, hoeveel vrienden heb jij ervoor teruggekregen? Nou, 100.000 is een beetje overdreven. maar ja, zoveel handtekeningen toch? Dit is wel allemaal via het toetsenbord begonnen trouwens hoor. Maar, eh, je moet er wel eh, concrete dingen aan koppelen, wil je daar eh, echt mensen op de been krijgen. Waar lang niet iedereen is zo uh, toetsenbordveeg als, als je dat zelf bent. Oké. Okay. dankjewel, Wiel. Oké. Hoi, hoi. Voordat we er een eindje aan gaan brouwen, heeft u nog eh, de libertarische agenda van mij te goed. En hier komt hij. Zondag 18 augustus zal professor Ken Scholand een lezing houden over de Ethics of Liberty. Dat is eh, zondagavond om 8 uur. Landgoed Marlot aan de Leidse straatweg 77 in Den Haag. Het is ook wel bekend als eh, het hoofdkwartier van de Libertarische Partij. En dinsdag 20 augustus is er weer een café Bastiat in Amsterdam. Er zal vooraf gedineerd worden en dat is bij eh, A-Fusion Food and Drinks aan de Zeedijk 130 in Amsterdam. En vanaf 8 uur s'avonds zal de bekeerde zuster bestormd worden en dat is aan de Kloveniersburgwal nummertje 6 in Amsterdam. En daar zal dan gebrainstormd worden over de toekomst van de Libertarische Partij Amsterdam die mee gaat doen aan de verkiezingen. Woensdag 28 augustus is er weer een libertarische borrel in Utrecht. Dat is vlak achter het station in café The Guardian om 8 uur s'avonds. Maar daar volgende week meer over. Ja, en dat was het dan voor deze week. Ik hoop dat u ervan genoten hebt. En eh, ja, volgende week zijn we er weer met een, weer een compleet nieuwe uitzending.